Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer moet gauw terugkomen van vakantie... want er is volgende week een spoeddebat over de uitspraken van minister Hoekstra. Die zegt dat er wat het CDA betreft wel wat langer de tijd genomen kan worden... om de stikstofuitstoot te verlagen. En daar staan een hoop andere partijen van te kijken... want het kabinet heeft namelijk harde stikstofafspraken met elkaar gemaakt. Het is dus opvallend dat één van die partijen nu iets anders zegt. Minister Hoekstra snapt die verbazing wel. Ik snap best dat dit bij hun ook tot een... Eh, eh, dat dan een opgetrokken wenkbrauw leidt. Eh, tegelijkertijd, dit is de opvatting van, eh, die ik heb gegeven als, als partijleider van het CDA. Dit is wat het, wat het, wat het CDA vindt. Verslaggever Ewald Kiefiet. Ja, Hoekstra wil in gesprek met de samenleving de impasse doorbreken. Maar ja, wat blijft staan is dat hij dit als CDA solistisch deed eh, vanmorgen in de krant. En zich dus als CDA afzet tegen het kabinetsbeleid. De kabinetsafspraken ook. En daar misschien eh, electoraal ook wel van hoopt te profiteren. Want volgend jaar zijn er provinciale statenverkiezingen. Het CDA hoopt daar natuurlijk een hoop stemmen te krijgen. Er wordt niemand vervolgd voor een ongeluk in Losser van een paar maanden geleden. Een lokaal voetbalteam stapte toen op een platte kar om hun kampioen kampioenschap te vieren en in een bocht ging dat mis. Vanavond is er een uh, trekker met daarachter een huifkar eh, omgeslagen hier in de bocht achter mij. Daarop zaten meerdere mensen van een eh, lokale voetbalvereniging die een feestje hadden. Twintig jongeren raakten bij het ongeluk in Twente gewond. Vorige week bleek al dat er voor de rit geen vergunning was. Na onderzoek is nu besloten dat de voetbalclub geen straf of boete krijgt. In de VS is een man op een opvallende manier veroordeeld voor de moord op zijn vrouw. Er werd bewijs gevonden in haar sporthorloge. De man beweerde dat een overvaller hem thuis had vastgebonden... en dat zijn vrouw werd doodgeschoten toen ze terugkwam van de sportschool. Maar toen agenten de gegevens van de Fitbit checkten... ontdekten ze dat de vrouw na de sportschool nog een uurtje thuis had zitten uitpuffen... en dus helemaal niet meteen werd doodgeschoten. Het bleek dus dat de man alles in scène had gezet. Hij moet 65 jaar de cel in. Dan nog het weer. Zon, maar ook wolken met in de loop van de middag hier en daar wat buien. In het oosten heb je erbij ook kans op wat onweer. Het wordt 22 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn meerdere files te vinden in de regio. Onder andere op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Voor Muiden, 6 kilometer file en een kwartier verdraging. Dan nog even naar de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Want voor afrit Aalsmeer heb je 2 kilometer file en 10 minuten oponthoud. Tot slot nog altijd de A9. In beide richtingen is de weg dicht bij de Gaasperdammer tunnel. Heeft alles te maken met technische problemen aan de camera's in de tunnel.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 Ik hoop maar dat het goed komt, of begint het straks gewoon van vooraf aan. Van vooraf aan. umanità zo ver gekomen Had ik dit niet eerder gezien Ik heb je zo hard nodig Misschien ben jij wel niet wat ik verdien Zou je willen horen Elke zin die komt recht uit mijn hart Maar ik heb al verloren Het voelt gewoon veel erger dan ik dacht ZFM. Hoor je nu overal. Hoor je nu overal. Ieder en maal weer. I'm in love on it, y'all them, love on it, y'all them, whiny, Love on it, y'all love them, love I body. I mean no love on it, y'all them, love on it, y'all them, jumpy, jumpy, jumpy.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 Los maté, ya no hay nada que me aguanta. Sígueme el paso ahí, lléname el vaso aquí. Me borracho ahí, ya no me importa nada. Y ahora me preguntan qué vas a hacer y qué pa' dónde vas. Tú dime a dónde. persiguiéndome que va y tratando y tratando está tratando de quebrarme corriendo y corriendo si nunca me va a alcanzar y dejando mis demonios atrás y sé que mi corazón a mi mente le va a ganar no sé si es mi autismo ya no sé cómo llorar digo adiós a mis queridos mi mamá y mi papá hey regresaré con más cariño parada tú dime a dónde correcta que yo no sé para dónde voy espero que el destino se acerca que yo no sé para dónde voy para dónde voy She runs and hides from the pain she feels inside d'abord une Natacha, mais avant il y avait Nathalie, puis tout de suite après il y a eu Laura, et ensuite il y a eu Aurélie, évidemment il y a eu Emma, mon Emmanuel et ma Sophie, et bien sûr il y a eu Eva et Valérie, mais mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, oui mon amour tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Euh. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour Il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, pour toujours. Yeah, yeah, yeah, yeah. You think only you can have fun, think again. I've been boy crazy since I was like 10. I like him, but also like his friend. Damn, that's for 20 something. First time I'm This I belong to me qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour, mon tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour Tu sais qu'il n'y a que toi Et que je t'aimerai pour toujours mon amour, mon amour Tu sais qu'il n'y a que toi Et que je t'aimerai pour toujours Mais pourquoi, pourquoi La vie est si injuste Dis-moi, dis-moi juste from 8 till 4.